in Vught blijkt eind vorige maand te zijn aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. Op de computer van de man uit Drunen stond porno met kinderen vanaf 12 jaar. Ook zou hij via de webcam seksueel getinte contacten met minderjarigen hebben opgenomen.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 And you will be on your way. Then, my wild, beautiful bird, you Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so, by the way, I thank you. And then, for the times when we're apart, well, then close your eyes sure.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 En, uh, de kerstboom hebben we ook gehad. Kerstboom hebben we gehad. Proeven hebben we mijn vader. De kiespijn heb ik ook gehad al. Hè? Dat heb ik allemaal gehad. Dat, ding, dat heb ik Geluk heb ik van gezongen, ja.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 Eerder kondigde de ETA al een tijdelijk staakt het vuren af. De Spaanse regering is ontevreden omdat er in de verklaring niet wordt gesproken over het inleveren van de wapens en de opheffing van de groep. Vicepremier Rubalcaba heeft geëist dat er een definitief en onomkeerbaar eind komt aan alle activiteiten van de ETA. De Europese aandelenbeurzen zijn de week slecht begonnen. Aanleiding is de angst dat de Europese schuldencrisis zich uitbreidt naar Portugal. Afgelopen weekend waren er al berichten dat Duitsland en Frankrijk willen dat Portugal een beroep doet op het Europese noodfonds. Dat werd vandaag tegengesproken, maar toch daalden de koersen over een breed front. De AEX-index sloot 0,6% lager. Het duurt waarschijnlijk nog tot het einde van de maand... totdat duidelijk is wat er mis is met de cv-ketels in drie flats in Meppel. Tot die tijd zitten 44 appartementen zonder centrale verwarming. Bekeken moet worden of de ketels door koolmonoxide kan vrijkomen. Ruim 20 bewoners, waarvan vrijdag de cv-ketel is uitgezet, hebben tijdelijk voor andere woonruimte gekozen. Ze mochten kiezen tussen een hotel en een recreatiewoning. Op eerste kerstdag kwamen in een van de Meppelse flats een man en een vrouw om het leven door koolmonoxidevergiftiging. De Britse voetbalbond heeft Ryan Babel aangeklaagd voor een Twitterbericht. De voetballer van Liverpool stuurde na de verloren wedstrijd van gisteren.